Start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist na 13 jaar alsnog een jaar gevangenisstraf... tegen twee mannen wegens een zware mishandeling op een homo-ontmoetingsplaats. Het slachtoffer kwam daarbij om het leven. In 2002 werd het lichaam van de 53-jarige man gevonden... op een parkeerplaats langs de A27 bij Hilversum. Of de twee verdachten het ook specifiek gemunt hadden op homoseksuelen is niet duidelijk. Dat de zaak na 13 jaar nog voor de rechter is gekomen is bijzonder. Een cold case team van de politie wist de verdachten dit jaar op te sporen. De van terrorisme verdachte Beata Schepen ontkent dat ze betrokken was bij een reeks moorden in Duitsland. Schepen gaf via haar advocaat vandaag voor het eerst een verklaring af. Tussen 2000 en 2006 werden negen migranten en een politieagent vermoord in zes Duitse steden. Drie neonazies worden verantwoordelijk gehouden voor de moorden. Twee van hen pleegden in 2011 zelfmoord, alleen Schepen is nog over. SGP en D66 vinden dat mensen, als ze dat willen, thuis of in een hospice moeten kunnen overlijden. Volgens de partijen kan dat nu vaak niet. De ziekenhuizen zeggen dat dat komt door de ingewikkelde regels. SGP-leider Van der Staaij noemt als voorbeeld een ziekenhuis in Assen... dat patiënten om bureaucratische redenen niet liet gaan. D66 en SGP eisen dat staatssecretaris Van Rijn het probleem oplost. De Universiteit Utrecht waarschuwt voor een zeer besmettelijk en dodelijk konijnenvirus dat door Nederland waart. Het is niet bekend hoeveel konijnen al aan de ziekte zijn bezweken. Onderzoekers denken dat het gaat om het RHD-virus. Bij dit virus is aan de beesten meestal weinig te merken. Eigenaren van konijnen moeten zeer hygiënisch te werk gaan. Het virus verplaatst zich makkelijk, ook via kleding, water, voedsel, urine en de hokken. Het weer, flink wat zon bij 8 tot 10 graden en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond wat meer bewolking, minima tussen 3 en 7 graden.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 And John sang the lead. Great. Good words on this one, too. Stukje interview met eh, Paul McCartney. <coughs> Sorry, met uh, Paul, Paul, McCartney. Wij uh, eh, gedenken in dit programma John Lennon. Double Fantasy, uh, which I think is a beautiful song. Uh, it's very moving to me. Uh, anyway, uh, so I just like to sum the whole thing up by playing a song called Beautiful Boy. Ja, die gaan we straks zeker draaien. Ehm, een stukje interview dus met Paul McCartney ehm, over een eh, heel oude opname van, eh, van The Beatles. Eh, Gonna Find Her heet nummer. En dat staat inderdaad op een hele oude cd staat dat, is dat terug te vinden. Of LP eigenlijk moet je zeggen. Goed, dat, ehm, John Lennon was een, een, een strijder voor, voor vrede. Maar aan de andere kant eh, was het ook een, man die eh, eh, behoorlijk aan de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de spiritualiën zat. Aan de drugs dan in dit geval. En ehm, het komt ook weer, het is ook weer gebeurd op een gegeven moment dat hij toch ook denk ik min of meer door, door Yoko Ono werd gedwongen om daar nou maar eens een keer een punt achter te zetten. omdat hij de druk bezig was om zichzelf naar de verdommenis te helpen. Eh, en hoe dat dan is. En nou ja, is, alle drugsgebruikers die weten, wel, die weten ongeveer wel wat, wat het is. Als je het hebt over cold turkey. En John Lennon heeft dat, eh, heeft dat ook eh, meegemaakt. En heeft daar dus een schrijnend lied over opgenomen. Hier komt hij. Cold turkey. Hallo. hello. En het is nog een live versie ook. live opname van eh, dit toch wel eh, keiharde nummer van, eh, van Lennon. Cold Turkey. Het duurt, nog, het duurt nog heel lang, maar ik wil u nog veel meer moois laten horen. Dus ik, daarom breek ik het maar even af. Ik hoop niet dat u mij dat uh, euvel duidt. Want er zijn nog zoveel andere mooie dingen die ik u dit uur nog wil laten horen. Tot, tot vier uur aan toe. Dus vandaar dat we dit even laten voor wat het is. Cold Turkey. Eh, en we gaan eh, door naar het volgende album uit 1973 eh, van, van John Lennon. als opvolger van Sometime in New York City. Een album dat aanmerkelijk liever was, aan zachter was. en waar ook weer natuurlijk diverse meesterwerkjes op stonden. Waaronder dit prachtige Mind Games. dus Games. Ik ga nu even een klein zijpaadje bewandelen. Want dat de dood van hun vriend John... Eh, ook op Paul en George behoorlijke indruk... en op Ringo, dat hoorde u al... Uh, eh, behoorlijke indruk gemaakt hebben... ga ik u laten horen in twee tribute songs... die Paul en, John, eh, en George voor John schreven. U hoort ze achter elkaar. Eerst Paul, dan George. I really knew well, what would your answer be if you were here today? Ooh, here today. Well, knowing you, you probably laugh and say that we were worlds apart if you were here today. I still remember how it was before. And I am holding back the tears no more. Oh, no, no. I love you. What about the time we met? I suppose you could say that we were playing hard to get. We didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile if I said I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. samenwerking weer tussen George en Paul. Eh, want Paul McCartney zingt wel degelijk mee hier in, eh, in dit nummer. Van eh, een album van George Harrison. Waarin hij dus ook een tribute brengt aan John Lennon in het liedje All Those Years Ago. Daarvoor hoorde u een nummer dat ook voorkomt op het album Tug of War van Paul McCartney. maar dit was een, een live versie van het prachtige liedje Here Today. Waarin Paul McCartney eigenlijk een soort conversatie heeft met zijn overleden vriend. Zijn vermoorde vriend John Lennon. Ehm, we zijn bezig eh, wat John zelf betreft aan het album eh, Mind Games. Je hoorde de titelsong al. En, ik ga er nog een heel mooi liedje van draaien. Het is overigens het, eh, het laatste album voordat het zogenaamde Lost Weekend in zijn leven inging. En dat Lost Weekend dat heeft geduurd van zo'n 19... 73 eh, tot en met 1975. Toen Yoko Ono hem dus gewoon de deur uitschopte. En zei van rot maar een tijdje op. Eh, samen met, eh, met zijn secretaresse. Dat was Mei Pang. Een Chinese dame. En met die dame verdween John Lennon dus uit het leven van Yoko Ono voor een tijdje. En dat was een van dat zegt, dat heeft hij later ook zelf toegegeven een van de donkerste periodes. Het, daarom wordt het ook het last weekend genoemd. Oftewel een periode van heel veel drank, heel veel drugs en heel veel toestanden. Terwijl hij dus in Los Angeles zat. Maar eerst nog een nummer van die eh, LP eh, Mind Games. En dat heet, uh, dat heet Als je wil, ja. En dat betekent zoveel als I'm sorry. and I don't know what I your Mind Games. 73, eh, John Lennon. En ehm ja, eh, in zijn leven gebeuren er dan gewoon eh, minder prettige dingen. Yoko Ono die heeft eigenlijk een beetje genoeg van alles. En die schopt hem de deur uit. En hij wordt... Uh, en ja, die, die, vrouw regelde nou eenmaal al, al alles. En hij werd dus uh, samen met zijn assistent Mei Pang... Een Chinese vrouw, die heeft daar <laughs> trouwens ook een boek over geschreven zelfs. Eh, die wordt dus met zijn, eh, met zijn assistente mee wordt hij eh, weggestuurd. En voor een tijdje verdwijnt naar Los Angeles. Komt daar natuurlijk terecht in de rock scene. En John Lennon zou deze periode, die duurde van 73 tot en met 75, zo'n beetje aanduiden als The Lost Weekend. Oftewel een verloren periode in zijn leven omdat hij dus eh, niet meer bij Joko was. En hij was nog helemaal, helemaal geobsedeerd door die vrouw Joko Ono. Eh, die periode in, in Los Angeles was een periode van behoorlijk veel drank, drank en drugs. Er moesten nog wel platen gemaakt worden, want er waren nog wel contracten en zo. Eh, daar gaan we zo een voorbeeld van horen. Maar eerst heeft Angela nog iets heel moois gevonden. Ja, ja, ja, ja. Stevie Wonder. Die live uh, eh, aankondigde, de dood van John Lennon aankondigt aan zijn publiek. Ja, tijdens een concert dus van Stevie ja. Wonder. Dat is heel indrukwekkend. Luistert u maar. Pittsburgh ain't in it, fella, just like I told you. Remember that? Now what you got to say? Life of a man who temporarily, at least, was going through a personality crisis. For a time, he found himself right in the middle of rock and roll's fast lane. But they got through it, and John was starting over. He had a new record album recorded just two months ago. It was a good album that was receiving general public acceptance. John Lennon was back until an assassin ended the life of this fantastic talent, a man who changed the history of rock and roll. Perhaps the most tragic aspect what's happened is that John Lennon was back. He was performing. He got the energy back. He had made an album. He is just about completing a second album. And this random act by, by this, uh, this assassin has ended what was to be a second coming of, of John Lennon. I would like to say something. I'd like your attention, please. This is very important, and I want you all to understand that I am not a person who likes to be the of any bad news, but I think that I would like to, for those of you that don't know this, because I couldn't it's been, it's been really hard for me to do this show tonight. But I did it in memory of people like this man, like Dr. Martin Luther King and like someone that recently was shot. He was shot tonight three times. And i will tell you who. And I know that maybe you won't be able to sing this song with me, but the song is about people like him that have lived and died for the pencil of unity for all people. And I'm talking about Mr. John Lennon. So I'm very sorry to have to tell you that. But when I found it out, it's still very hard for me to do this show even now. But I know that you would want me to continue to express those same feelings as he has in his life. I wasn't shocked. I'm not saying that I expected for it to happen to him, but I expected that in time that kind of thing would begin to happen. Unfortunately, to artists to those that express how they feel in that form. I'm so very sorry and so very brokenhearted that it happened. We will um, will always have his music and his words, which were as much Prachtig indrukwekkend uh, stuk van Stevie Wonder die tijdens zijn concert uh, aankondigt of vertelt over de moord op John Lennon. In het leven van John zijn we aangekomen in het jaar 73, dat zei ik al. En eh, zijn we ook aangekomen op het moment dat uh, Ono hem een tijdje de deur uitstuurde. Later zou hij natuurlijk weer teruggaan. Maar daar kom ik nog op. Uh, Ono hem wegstuurde en hij met Meepang naar Los Angeles verhuisde. En daar in de rock scene terecht kwam. En toen ging het eigenlijk niet al te goed met hem. Het was, zoals Lennon het zelf noemde, het Lost Weekend. Eh, er moesten nog wel platen gemaakt worden. Want er waren nog contracten. Dus dat moest gewoon gebeuren. Toen kwam het album Walls and Bridges. En eh, daarin werkte hij onder andere samen met Elton John. En het verhaal daarachter is eigenlijk dat... Eh, ze maakten samen een liedje. dat, dat heet Whatever Gets You Through the Night. En ehm, Elton John zong daar eh, volop op mee en speelde er ook piano op. En de voorwaarde was dat eh, John Lennon dan tijdens een show die Elton John later in Los Angeles zou geven... dat John Lennon daar eh, ook in ieder geval één nummer zou zingen. Dat is ook gebeurd. Eh, ik ga ook wel kijken of ik die opname nog ergens kan vinden. Maar dat beloof ik niet, maar ik ga het wel proberen te vinden. Maar we gaan wel luisteren naar dat nummer van het album Walls and Bridges. En dat heet Whatever Gets You Through the Night. alive En and Bridges. En nummer dat heet uh, Number 9 Dream. Goed, we gaan nog eventjes naar een paar fragmentjes luisteren die Angela heeft opgezocht. Ja. En daarna gaan we weer door. Ja, en de eerste die u hoort is Keith Richards. Eh, die een paar van zijn eh, herinneringen weergeeft van John Lennon. En daarna horen we nog George Harrison. And some of them, uh, actually, neither John and I could remember. We keep asking, what did we do when we drove out there for three days? And I uh, don't know, ask the chick, um, or the driver. Um, used to hang with John off and on quite a bit, and uh, he was outrageous. I mean, he was just a beautiful spirit, you know. I mean, he certainly didn't deserve that, you know. And is it I mean, once again, we're bringing. I guess the older you get, the more we're going to go through this of saying, like Graham Parsons and George, John. You know, I mean, what the hell am I doing here? You know what I mean? Uh, as I say, the good die young. John was. Uh, I think he used to come round and see me to just sort of be one of the Stones for a night and not be one of the Beatles. In other words, you know, you like get outrageous, <laughs> like, and uh, you know, and like, okay, you just sleep in front of the toilet, John, and you'll be all right. You know, I was kind of like that. I mean, we were just great mates, and uh, I mean, he's a free spirit. Yeah, and basically uh, another one, John, Wonderful, One Love. It's like an obituary around here. first of all, it was, uh, I mean, obviously such a shock because assassination is something which, you know, up until that time hadn't really got down to the that level. I mean, it was always presidents and leaders like that. And uh, I wouldn't think, you know, somebody who's a pop star was important enough to kill. You know, it's a terrible thing. I don't think anybody is important enough to kill, you know, really. And, uh, but I could see why, you know, there's assassinations with political leaders and stuff, just extremists. And uh, obviously, if it could happen to him, it could happen to anybody, you know, who gets up on a stage or who walks out of a car. And, uh, you know, so it was a bit scary from that side. als je dat dan hoort. Van, eh, het was een beetje zacht het fragmentje, daar kunnen we niks aan doen helaas. Nee. Maar eh, als je dat dan hoort, dan heeft George Harrison hier een soort... Eh, bijna nog voorspellende geest als je terugdenkt aan 13 november van dit jaar. <clears throat> met die, het concert van de Eagles of Death Metal. Waar ook dus een van de crewleden dood werd geschoten door terroristen. Dus, nou ja. Ehm, wat John betreft, nou ja, 1975 uh, eh, roep Joko hem terug. Hij komt weer terug. Uh, ze zijn het weer eens. Uh, Joko raakt zwanger. Sean wordt geboren. En eh, John, of, ja, John verdwijnt van het toneel. <coughs> hij gaat huisman worden. Vijf jaar lang zorgt hij voor zijn zoontje. Joko doet de zaken. En John zit thuis en gaat met zijn zoontje op vakantie. Tot 1980, dan komt hij terug. En hoe? Hij neemt weer een nieuw album op, samen met Joko. Dat is volgens ja, de echte fans van Lennon iets minder gelukkig, maar oké. Eh, wij beperken ons eventjes tot de muziek die hij maakte en niet die Joko maakte. Want, nou ja, oké, eh, daar kun je van denken wat je wil. Ik laat het even voor wat het is. Hij komt terug met een fantastisch album. Wat ook door iedereen goed ontvangen wordt. Omdat er prachtige nummers op staan. Double Fantasy. En ja, dat album is gelijk zijn dood. Want ehm, het komt uit, vlak, eh, uit vlak voordat hij doodgeschoten wordt. Eh, de idioot die hem vermoordt vraagt hem eerst nog het album te tekenen. Zijn handtekening erop te zetten. John doet dat dus ook. En even later schiet hij hem dood. Hoe gek kun je zijn? Maar goed, laten we daar het verder niet over hebben. De man heeft al veel te veel aandacht gekregen. Ga ik niet aan meedoen. Just like starting over. Hoe toepasselijk was dat? Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It took me too long since we took the time. We kregen dus een zoon. Die heette Sean De jongen heeft helaas niet lang van zijn vader kunnen genieten. Eh, want hij was vijf toen John dus bruut werd neergeschoten. Eh, beautiful Boy. Eh, we zijn... ja, we zitten op het album Double Fantasy. Je, kan natuurlijk nog... Ik zou nog een uur kunnen vullen met, met dit. Dat kan helaas niet. Maar we, hebben, we zouden nog wel een, een uur kunnen doen. Wij eh, herdachten John Lennon. Omdat het eh, gisteren 35 jaar geleden was dat hij op een brute wijze door een godvergeten idioot werd neergeschoten. Eh, daarmee denk je natuurlijk eigenlijk alle mensen die door idioten zomaar rukzichtloos worden neergeknald. Of het nou gekke fans zijn, dolgedraaide fans zijn of dat het terroristen zijn. Maakt niet uit. Maakt in feite niet uit. Nee. um, <clears throat> het is toch wel goed om daar nog eens even bij stil te staan. Dat 35 jaar geleden eigenlijk eh, al deze onzin begon. Want hij was natuurlijk ook wel weer de eerste artiest die neergeschoten werd. En later zei George Harrison dat dus over van... Ja, wat moeten we nu? Nu lopen we allemaal het risico als we op een podium staan... dat er een gek binnenkomt of waar dan ook... die gewoon een trekker overhaalt. Nou, George bleek daar profetische woorden mee te spreken. Ehm, ik ga nog één prachtig nummer draaien van Double Fantasy. Mooie afsluiting van dit programma over John Lennon. Morgen ben ik er weer, 12 uur, met Zandvoort Lunch. Dit is Woman. Lennon. Tot morgen. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...